voorspoedige start. Clemens Peters met het NOS Journaal. Ze geen vertrouwen in berekeningen over overlast die de luchthaven laat uitvoeren. Dat blijkt uit een rondvraag door de NOS onder 31 gemeenten. 12 gemeenten hebben nog wel vertrouwen in Schiphol. De berekeningen over de toekomstige overlast bepalen mede hoeveel Schiphol de komende jaren mag groeien. Dit jaar moet daar een besluit over worden genomen. En gemeenten zijn bang dat Schiphol de berekeningen te positief presenteert. Terwijl zij het idee hebben dat de overlast juist toeneemt. De Telegraaf komt vandaag met een speciale feestbijlage. En dat doet de krant omdat het gisteren precies 125 jaar geleden was... dat de eerste Telegraaf van de persen rolde. Sindsdien zijn er meer dan 40.000 edities verschenen. De Telegraaf is al tientallen jaren de grootste krant van Nederland. Ook al is de oplage de laatste jaren bijna gehalveerd... tot 400.000 exemplaren per dag. Verzekeraars krijgen steeds meer claims van wintersporters... van wie de skis zijn gestolen, schrijft de Telegraaf. Dieven slaan vooral toe in luxe skioorden in de Alpenlanden... en stelen skis uit de daarvoor bestemde opbergplaatsen bij restaurants. Wintersporters wordt daarom aangeraden om skisloten te kopen... en om skis niet als een paar weg te zetten. Het vuurtorenlicht van de Brandaris op Terschelling brandt niet. En er is een technisch mankement dat nog niet kan worden gerepareerd. Er moeten technici van het vasteland komen om de oudste vuurtoren van het land weer te laten branden. In 2014 was er ook een storing in de Brandaris, maar toen wilde het licht juist niet uit. Lange rijen gisteren voor wietwinkels in Californië. Sinds begin dit jaar is het kopen en roken van marihuana daar legaal. Californiërs mogen 28 gram cannabis bij zich hebben...